Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Egypte kantoor van presidentskandidaat Ahmed Shafiq bestormd. Ze vernielden er meubilair en computers. Shafiq was de laatste premier onder president Mubarak en is een van de twee overgebleven presidentskandidaten. De betogers zijn bang dat Shafiq, als hij wint, gratie zal verlenen aan Mubarak. Het campagneteam van Shafiq spreekt dat tegen. Mubarak, Mubarak werd gisteren tot levenslang veroordeeld voor zijn rol in het bestrijden van de volksopstand vorig jaar. Veel Egyptenaren hadden liever de doodstraf gezien, wat de aanklager ook had geëist. Op het Tahrirplein in Cairo en op andere plaatsen in het land kwamen tienduizenden mensen bijeen om te demonstreren tegen het vonnis. In de Amerikaanse staat New Mexico woedt een grote natuurbrand. Een gebied zo groot als de Veluwe staat in brand, zo'n duizend vierkante kilometer. Volgens de brandweer is het de grootste natuurbrand die ooit in New Mexico heeft gewoed. Ongeveer twintig gebouwen zijn in de as gelegd, maar tot nu toe zijn er geen slachtoffers gevallen. De brand woedt in het Gila National Forest en is waarschijnlijk ontstaan door blikseminslag. Het vuur wordt aangewakkerd door de felle wind. Een handgemaakte illustratie van Kuifje in Amerika heeft op een veiling in Parijs het recordbedrag van 1,3 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om een omslagtekening uit 1932, gemaakt door striptekenaar Hergé. De koper wil anoniem blijven. Dezelfde tekening werd vier jaar geleden nog verkocht voor ruim 760.000 euro. Bijna de helft minder. Dat bedrag was tot vandaag het record. Ramska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt.